uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de politiek gaan steeds meer stemmen op voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie zijn voor. En ook binnen de VVD groeit de steun voor een verbod. Vandaag sprak VVD-burgemeester Remkes van Den Haag zich ervoor uit. Eerder deed zijn partijgenoot Van Zanen in Utrecht dat al. Tot nu toe zijn de VVD en ook het CDA tegen een vuurwerkverbod... omdat dat niet te handhaven zou zijn. Maar volgens Remkes wordt handhaven juist makkelijker... als de regels duidelijker zijn. Ondanks de groeiende steun ziet een meerderheid van de Tweede Kamer... nog altijd weinig in een knalverbod. In het Wilhelmina ziekenhuis in Assen gaan verslavingsartsen vanaf komende week proberen mensen van het roken af te helpen. Tot nu toe kwamen zulke verslavingspolies in Nederland niet van de grond, omdat verslavingszorg voor rokers niet wordt vergoed door de verzekering. De polie in Assen wordt voorlopig betaald door het ziekenhuis zelf en de Stichting Verslavingszorg Noord-Nederland. De Franse wijnproducent die de Beaujolais Nouveau wereldberoemd heeft gemaakt is overleden. Georges Dubuff begon in de jaren 60 met wijn maken. In de jaren 80 kreeg hij als bijnaam de paus van Beaujolais... omdat hij elk jaar bij de verschijning van de nieuwe wijn grote feesten gaf... met beroemdheden, sterrenkoks en politici. Zijn bedrijf produceert nu ongeveer een vijfde van alle Beaujolais-wijnen... zo'n 30 miljoen flessen per jaar. Georges Dubuff was, was 86 jaar. Paleis Soesdijk was vandaag voor het laatst open voor het publiek. Veel mensen grepen hun kans om nog één keer een kijkje te nemen... in het voormalige woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernard. Alle toegangskaarten waren uitverkocht. Op het bordes en bij de ingang stonden lange rijen. Paleis Soestdijk is tegenwoordig particulier eigendom. Het gebouw wordt de komende jaren gerestaureerd... en zal alleen nog te bezoeken zijn bij speciale evenementen... zoals het Open Monumentenweekend en concerten in de Paleistuin. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog.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 Er staan er wel meer in uiteraard, maar dit is... Zo lekker. This Good Feeling. draaien. Lekker hoor. ik altijd eh, een van die plaatjes halen bij Atlas Import onder andere. Haalt er maar een paar extra, zijn hij. Dus geld speelde daar eh, absoluut geen rol. Dus. Nou, het staat uh, rijkelijk nog steeds hier in de kast. met dank aan Sjoel FM Ik Ook de nodige bij elkaar geschraapte plaatjes daarna ook uiteraard. Maar de basis was wel alles in drie fouten eh, binnenhaalden. En een berg platen achterliet eh, in de studio. Maar het risico was wel dat daar eh, inderdaad bij een redelijk grote inval alles weg werd gehaald. Wat regelmatig gebeurde, als we binnen dorsten te komen, laat we het wel even vooropstellen. Want dan moest je wel eventjes door de geluidsbarrière heen. Sowieso, de voordeur was zo gebarricadeerd, want wij gingen ook via de buurvrouw naar binnen. Mooie tijden hoor. En nu zitten we veilig op het internet en uh, kan ons eigenlijk niks gebeuren. Classics with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. Pak even een plaatje uit 83. Ook uit het register van ZAR, jawel. Een lekkere Franse uitvoering, ja. Kom niet verder dan stokbrood, station, paraplu, maar. Het is wel lekker hoor. classics hier. Valt zelfs op als ik een Italo-plaat ineens draai voor iemand dat er op gereageerd wordt. Ja, die Maas, die ding, wat is hij gek geworden, is dat? Heeft hij zijn hoofd gestoten in de studio of zoiets, maar nee, niks minder waar. Uiteraard is eh, iedereen, eh, als je een verzoekje erop wordt het eh, over het algemeen gewoon netjes bij je afgeleverd. Every kingdom had its king. We have Czar with is Royal Classic Cruise. We zijn natuurlijk altijd wel bezig om de mensen hier te paaien. Deze draai ik voor mezelf. Hans, jij eh, kan goed luisteren, want dan weet je wel eh, dat het ergens op lijkt. Klopt, ja. something mean. You got to pay for what you get. Ain't nothing in life free. Working hard for what you get is the only way I know. Cause in order to make some bread, you've got to have some dough. Say what? You got to pay if you want a piece of the rock. You got to pay if you want a piece of the rock. Hickory, dickory, dickory, dock looking at the clock. The way to start is to follow your heart if you want a piece of the rock. Just let your mind run free. Whatever path that you may choose becomes your destiny. Now make a stand for what is right and trust the way you feel. If you don't make it for yourself, believe me, no one will. Now I hate to see a brother down and dragging in the blues, but I can't do his job for him. He's got to pay some dues. Say what? You got to pay if you want a piece of the rock. Some people often wonder just what I'm talking about. I've held it in so very long, I've got to let it out. You've got to decide, way deep down in your soul, what is your you is you're gonna do. So get in line and step it off. I'm not gonna let you stop. Just come along with Mr. T. Let's take it to the top. And when you make it to the top, you will see it's mighty fine. So go ahead, enjoy yourself, but keep your roots in mind. Say what? You got to pay if you want a piece of the rock. Some people often wonder just what I'm talking about. I've held it in so very long, I've got to let it out. You've got to decide, way deep down in your soul, what it is you're gonna do before you get too old. Maar zo weet natuurlijk uh, Sukiya Movement, White Shot, origineel. Wat vroeger bij RDA altijd gedraaid wordt, maar wat dacht je van deze Liza Rock in de Ballad of Mr. P uit 82? Ja, dan ben je freak, hè? heb je gewoon alles, ja, zo is het. Hebberig als de pest die ze vroeger. En wij zijn nu maar blij om 35 jaar later. Tovert je zo even uit de kast, hè? 2020. We gaan nog even door hier. Dance Radio is nog bij lange na niet afgeschreven. Dat blijkt wel weer uit. Al die reacties die we gekregen hebben. Onze dank is daar heel hartelijk voor. Dus Reageren kan, mag altijd. Laat het weten via www.danceradio.nl. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Radio. off the mother, to the roof off the mother, sucker, to the roof off the mother. I don't stop, I bubble up, I don't stop, I let's rock. Cause when I wanna bubble, I can bubble on the double anytime when you need a little luck. Look your partner in the eyes and give her a surprise. Say, baby, do you wanna bubble up? I bubble up, I let's rock, I bubble up, I don't stop, I bubble up, bubble up. I'm your mic MC. No other DJ bubbles like me. I bubble in A, I bubble in B, I bubble in C, all different styling. Birds in the sky and the fish in the sea. Everybody come and bubble with me. I'm a DJ with intelligence. I know about slavery, I know about free. B-U-B, a B-L-E. When you put them together, you remember me. Cause when I wanna bubble, I can bubble on a double, and I don't need to bubble in the mix. Cause I wanna penetrate, don't wanna imitate. I'm a DJ full of different tricks. Go ahead, bubble up. Go ahead, don't stop. So all party people, can you spell it for me? A B-U-B, a B-L-E. When you put them together, you remember when I wanna bubble, I can bubble on double anytime when you need a little luck. Look your partner in the eyes, give her a surprise, say, baby, do you wanna bubble up? A bubble and a bubble and a bubbling night. When a bubble one time, you wanna hear it twice. A bubble for the slim, and even if you're fat, a bubble if you're pink, blue, yellow, or black. Black on the mic, so it bubbles through the horn. I start in the night till the break of dawn. A bubble for the young, a bubble for the old, a bubble for the warm, a bubble for the cold. voor John uit Noordwijk. Omdat hij nog steeds onze hart hebben gestolen met het eh, stukje fiets vanuit Noordwijk hierheen. Voor hem speciaal Jimmy Williams. En deze is voor hem All of My Love From Red Light Amsterdam, Dance Radio. They play the best music in the world, non-stop. Dance Radio. Super geld is. Ik vind het zelf heel slecht in trouwens. Ik kom niet verder als eh, Frans Bauer. Dan weet je al hoe laat het is. ga je wel even waarschuwen voor het mogelijke feit wat er gaat gebeuren straks. Na de volgende plaat. Luister maar goed. Stay tuned for Stars Breaking Classic. eerst even deze R.B. Hutman. Searching for Your Love uit 83. 2020. We hadden gewoon afspreken dat we er zeker minimaal 48 gaan doen. Knossen Elke zondagavond gewoon lekker. Ja, als je op vakantie bent of eh, ja, zoals Peters nu ziek is. Dat zijn altijd dingen die je eh, van tevoren niet kan uh, bepalen. Zo ook Remy Jam, maar die was er gisteren, want zo zit hij ook in elkaar. Vanavond dus helaas niemand na mij. ik ook de stofzuiger door het complex gaan halen. En dat is dan wel weer een <laughs> kleine de stempel op de rekening. Jawel, ben je er klaar voor? Het is eh, kwart voor negen geweest. Het is de tijd voor de wekelijkse Reggae Classic. En geen... Eh, John, volgende week neem ik er voor je mee. SARS Reggae Classic. show by Czar. Classics with a capital Z. This is Czar. With, with Royal Classic Grooves. Zo na zo'n top, top 200 is het altijd lastig om een beetje plaatjes uit te gaan zoeken. En ik dacht, eh, ja, laten we deze Maxine Singleton maar even naar voren halen. En Don't You Love It. zijn druk bezig achter het scherm om eh, de uitzending eh, op de Mixcloud eh, pagina te gaan krijgen. Dus heb geduld. Gelukkig is alles opgenomen, dus wat dat betreft is dat goed gekomen. Houd het in de gaten. Het zal wel op het forum worden gedropt als het zover is, uiteraard. de non-stop hier van Bob Non-stop is overheerlijk. Classic Sunday. Oh, hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance Review. Dan freak je eruit. Dankjewel voor het luisteren wat mij betreft. En eh, inderdaad, graag tot volgende week. Volgende week, eh, aan de maandag, deze maandag ook de BBB-show.